Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese gasprijs is vanochtend zeer sterk gestegen... door de aanvallen op gasinstallaties in het Midden-Oosten. Op de Amsterdamse gasbeurs schoot de prijs met wel 35 omhoog. Iran viel belangrijke gasinstallaties in Qatar aan... als vergelding voor een Israëlische aanval op een groot Iraans gasveld. Qatar is een belangrijke exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas, LNG... onder meer naar Europa. De regeringspartijen D66, VVD en CDA hebben ongeveer evenveel stemmen gehaald als vier jaar geleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom betekent dat dat de kiezer de partijen sinds het regeerakkoord trouw zijn gebleven. De regeringspartijen zijn er redelijk goed doorheen gekomen. Alleen het CDA heeft een klein verliesje moeten incasseren. Eh, D66 en de VVD hebben beide licht gewonnen in zetels en in procenten. Eh, dus ja, die zijn niet afgestraft voor beleid dat eind vorig jaar in het uh, regeerakkoord is eh, afgesproken. In Iran zijn de eerste deelnemers aan de massale protesten tegen het regime geëxecuteerd. Drie betogers kregen de doodstraf omdat ze twee politieagenten zouden hebben doodgestoken. In januari sloeg het Iraanse regime straatprotesten met harde hand neer. Volgens schattingen kwamen duizenden betogers om het leven. Komende tijd worden meer executies van demonstranten in Iran verwacht. Voor de Belgische kust is een beluga gezien. Het dier, dat ook wel witte dolfijn wordt genoemd, leeft eigenlijk in het Noordpoolgebied. De beluga lijkt voorlopig te kunnen overleven, zegt deze Vlaamse walvisdeskundige bij de VRT. Het is waarschijnlijk dezelfde beluga die enkele weken voor de Nederlandse kust gezwommen heeft. Eh, het dier bleef tamelijk vaak op dezelfde plaats. En men vermoedt dat het wel eten gevonden heeft. Toch hoopt hij dat het dier zelf de weg weer terugvindt naar de Noordpool. En het weer zonnig, weinig wind en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar staat nog file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel. 4 kilometer richting Zaanstad. En 516 van Zaandam naar Ozaan.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 Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas como, como como, como, como garrapata. Como chacalaca, como chacalaca.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 Dit is ZFM. Peace up. A-Town Yeah, yeah. Okay, okay. to get a little VI, She know how it feels. Hey, I said hey, shorty, she was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Uh, Decided to cheat. Oh, Conversation got heavy. She had gonna leave, but what I is the way she dance makes sure they all right me. The way she, I'm like yeah, she's worth that out for me. She asked for one more dance, and I'm like yeah, how the hell?